dagen gered. Ze zijn naar een manege gebracht. Het nummer Happy van Pharrell Williams is sinds deze week de langst genoteerde single in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Happy staat voor de 42e week in de hitlijst en verslaat daarmee Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels. Dat nummer stond in 1971 41 weken in de lijst. Het weernacht is opnieuw wisselvallig vandaag met in de noordelijke helft van het land de meeste regen. Het is 14 tot 18 graden. Vanaf donderdag droger, meer zon en een paar graden warmer. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A8 richting Amsterdam. Daar staat 3 kilometer tussen Westzaan en Oosterzaan. Verder is op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Knoopend Oude Rijn. De verbindingsweg naar de A2 richting Den Bosch dicht vanwege een spoedreparatie.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 De regeringsleiders van de EU-landen willen dat hij met het Europees parlement gaat overleggen. Het parlement schuift de christendemocraat Juncker naar voren, maar niet alle regeringsleiders zijn daarvoor. Op de top is ook afgesproken dat Europa zich meer moet richten op hoofdonderwerpen en minder op details. Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen-op-Zoom zijn begonnen aan een staking. Ze eisen dat de directie met een beter sociaal plan over de brug komt. Philip Morris wil de fabriek op 1 oktober sluiten. Daardoor raken meer dan 1200 werknemers hun baan kwijt. De staking bij de fabriek duurt de hele dag. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een restaurant in Djibouti, waarbij zes Nederlandse militairen licht gewond raakten. Twee zelfmoordenaars bliezen zichzelf zaterdag op in het restaurant. Een Turkse bezoeker kwam om. Al-Shabaab zegt dat de aanslag was gericht op Franse militairen... omdat de Franse troepen hebben ingezet in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De brandweer in Omme heeft vannacht zo'n 35 ponies gered van de verdrinkingsdood. Ze stonden in een weiland dat door de vele regen van de afgelopen dagen helemaal is ondergelopen. De dieren stonden tot hun buik in het water. De brandweer heeft de ponies met een tractor en een veewagen gered. Ze zijn naar een manege gebracht. Het nummer Happy van Pharrell Williams is sinds deze week de langst genoteerde single in de geschiedenis.